Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Minister De Jonge gaat ervan uit dat de Janssen-vaccins uiteindelijk alsnog ingezet gaan worden. Vanaf morgen zouden de eerste mensen in ons land geprikt worden met dat middel, maar dat gaat niet door. De ontwikkelaar heeft gevraagd om de flesjes nog even niet te gebruiken... nadat zes mensen in Amerika na een prik ernstige tromboseklachten kregen betekent niet dat het spul de prullenbak in kan, zegt demissionair minister De Jonge. Ik ga er helemaal niet vanuit dat Jansen wegvalt. Ik ga er vanuit eerlijk gezegd dat we Jansen gewoon breed kunnen inzetten. heb met een kleine doelgroepenperking. Maar eerlijk gezegd weet ik dat nog helemaal niet zeker. Want laten we nou gewoon eerst de feiten op een rij zetten. Ja, hij wil eerst het onderzoek afwachten. Volgende week weten we waarschijnlijk meer. De Nederlandse militairen in Afghanistan worden binnenkort teruggehaald. Gisteren zei president Biden al dat de Amerikanen het na bijna 20 jaar wel mooi vinden geweest daar. En de NAVO is het daar dus mee eens. Alle 10.000 militairen gaan naar huis, waaronder dus ook de Nederlanders. De terugtrekking begint volgende maand. Het Openbaar Ministerie wil dat een man van 23 uit Arnhem twee jaar de cel in gaat. Hij zou ruim 12 miljard wachtwoorden op een website te koop hebben gezet. Volgens het OM konden kopers met die gegevens inbreken op computersystemen of zich voordoen als iemand anders. En metselaars in Amsterdam hebben vandaag de laatste stenen gelegd van het Nationaal Holocaust Monument. Dat bestaat uit 102.000 stenen met daarop de namen en geboortedata van alle slachtoffers. Het was een enorme klus, zegt de bedenker. 6,5 maand, zes metselaars, elke dag en dan weet je over wat we praten, over de hoeveelheid. Dat is niet te geloven gewoon. Ja, deze metselaar werd er af en toe emotioneel van. Ja, dan ga je ook wel op de namen letten en dan kijk je naar de leeftijden. Ja, kinderen van een paar maanden oud, een jaar oud, twee jaar, drie jaar. Ja, dan ga je toch wel nadenken van, hé, hey, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Weet je wel? De allerlaatste steen werd gelegd door een vrouw die als kind de oorlog overleefde... omdat ze ondergedoken zat. Het weer nog, veel opklaringen het kan behoorlijk afkoelen. Op sommige plekken gaat het vanavond en vannacht weer licht vriezen.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 Is daar als de hoogste ei en alle koningen en kinderen zijn daar gelijk. En alle koningen en kinderen zijn daar gelijk. Laat nu die laatste droom maar komen. niets meer dan, Jouw nacht van vrede is gekomen. Na een leven lang. En waar jij gaat, daar is geen haat of pijn. Het de vuur wordt dat als van een kaars op Zoals de zon schijnt na de week. Waar jij gaat, daar is geen haat of pijn, het heetste vuur. Wordt dat als spannend kaart zo klein, zoals de zon schijnt naar de regen. Zo zal het zijn, zoals de zon schijnt naar de regen. Zo zal komt weer tot rust daar. Zo zal het gaan. En waar jij gaat, laat ik mijn hart en ziel met jou meegaan. Jouw taak op aarde is voldaan. Zoals je was in alle liefde, zo zal je gaan. naar Fred hij met The Sea of Love. they made you change your name And it seems to me you lived your life De beste love songs hoor je hier met The Sea of Love. Is it getting better the same of Love. sometime. The night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. The Sea of Love. zou nooit met iemand anders willen leven. Je weet, ik praat nooit, maar dit moet jij toch weten. Jij moet weten dat er niemand is die mij zo kan verwarmen. Als je bij me ligt, hier in mijn armen. Die momenten, ik zal ze nooit vergeten dat zal ik nooit vergeten. Jij moet weten, het is zo anders om hier met jou te leven. Daarom heb ik mijn woord van trouw gegeven. Dat deed ik zonder dat ik daarvan spijt zou krijgen. Jij bent mijn jij moet weten dat er niemand is die mij zo kan verwarmen. Als je bij me ligt, hier in mijn armen, die momenten, ik zal ze nooit vergeten. zonder daarvan spijt te krijgen. Jij this memory bittersweet until we meet. Dear darling, surprised to hear from me. Bet you're sitting drinking coffee, yawning sleepily. Just to let you know, I'm gonna be home soon. I'm kinda awkward and afraid. Time has changed your point of view. Are you gonna see me now? Please don't see me ugly, babe. Cause I know I let you down in oh so many ways. Are you gonna see me now? Since we've been on our own, are you gonna love the man when the man gets home? darling. Now I'm for the west. Straightened out my head, but my old heart is still a mess. Yes, I'm worried, honey. that's natural though. It's like I'm waiting for a welcome sign, like a hobo in the snow. don't see me ugly, babe. Cause I know I let you down. you, babe. Cause I feel I let you down in oh so many ways. luistert naar Fred Heij met The Sea of Love. good love. van 10 tot 12. The Sea of Love. that you love me too. Put your lips next shoulder yeah. Kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it. Oh, oh, oh, Got all this time in my hands.